Ze riepen zijn naam toen de kist aankwam bij de kerk waar de dienst was. Er zouden meer dan 10.000 mensen bij de begrafenis van Navalny zijn geweest. Er hebben zich inmiddels 8.500 mensen gemeld als gedupeerden van de kabotte Baboef bakfiets. Een advocatenkantoor lanceerde een meldpunt waar mensen zich konden melden als ze een bakfiets hadden van het merk. En er kunnen namelijk scheuren in het frame ontstaan waardoor de bakfiets breekt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde Baboe al een verkoopverbod op. Volgens hen heeft het bedrijf te weinig gedaan om de veiligheid van de fiets te garanderen. Thijs Reumer moet een maand de cel in. Hij accepteert de straf die hij vorig jaar van de rechtbank kreeg. Hij kreeg de straf voor chatten met minderjarige fans. Daarbij ging het meerdere keren over seks en ook stuurde hij seksueel getinte foto's door. Reumer zou in hoger beroep gaan, maar zegt nu dat de slachtoffers al genoeg last van hem hebben gehad. En de visdeurbel doet het weer. Het ding in Utrecht werd vanmorgen geopend. De bedenker legt uit hoe het werkt bij de Weertsluis in de stad. Onder water kunnen wij met een livestream continu meekijken wat daar gebeurt. En zodra daar vissen zich voor de camera bewegen. Dan kunnen we op de bel drukken. Dan kun jij op de bel drukken. En dan wordt er een screenshot gemaakt, dus een foto. En die verzamelen we. En dan weten we of de vissen liggen te wachten. Nou, als we dat weten, dan kunnen we aan de sluiswachter vragen: wil jij de deur weer openen van de sluis? Want dan kunnen de vissen er langs. Ja, die vissen willen door de sluis om zich voor te planten. Die gaat pas open voor boten in april. Dus dankzij de visdeurbel kunnen de vissen nu al op zoek naar een leuke partner. Vorig jaar is er meer dan 100.000 keer op de visdeurbel gedrukt. Het weer dan nog, vanavond en vannacht vooral in het westen regen. Morgen begint droog met eerst wat zon, later vanuit het zuiden regen. En koud is het niet echt, het is een graad of 11 morgen.